Mr. Paganini is de cd die ik eh, voor me heb. Prachtig nummer van Elvis Gerald, de First Lady of Jazz. zong in de beroemdste orkesten en vertolkte nummers van de allergrootste comisten van haar tijd. Zij straalt geluk, optimisme en passie uit en is een begenaderde zangeres. Ze werd geboren op 24 25 4 1917 en stierf op 15 6 1996. We gaan door naar Johnny Hodges en van hem gaan we het nummer horen Sweet Lorraine. Giovanni Nutini, eh, geboren op 9 januari 1987. Hij is een Schots eh, singer-songwriter ehm, met een afkomst uit eh, Italië, Toscane. Ehm, hij werd in het begin van zijn leven eigenlijk aangemoedigd om de business van zijn vader over te nemen. Die zat in de fish and chips in Engeland. Ehm, maar ja, zijn stem werd vrij snel opgevangen eigenlijk. En ja, werd, hij werd aangemoedigd om toch maar wat te gaan zingen. Ehm, hij heeft onder andere in het voorprogramma gestaan van eh, Amy Winehouse, de zojuist overleden Amy Winehouse. En, eh, en ook van de Rolling Stones. zijn laatste album is alweer uh, uit 2009. Dus ik hoop heel erg dat er eerst weer eens wat van hem uit gaat komen. Ehm, hier is Million Faces van Paolo Nutti. song I hear at night and the first thing in the morning and as I let it start to burn my head You slowly creep into bed and I'm done with all that talking You say you know how I'm feeling I just need to try to settle down Oh, a million faces pass my seems to change anytime I look around. No one knows just what the future holds. All I want to know is if it's with you. Tied his hand and falling up the stairs, filled with a thousand cares as you walk out from. I just need to try to settle down Though a million faces pass my way oh, They're all the same Nothing seems here tonight, And the first thing in the morning Why Don't You Do Right. En eh, die hebben we eigenlijk een paar weken geleden ontdekt. En dit was een live recording van eh, Omroep Brabant. Eh, we gaan verder met Kurt Elling, Nature Boy. eyes to look around Take my ears and listen to the stars This is what you are Knock me down, knock me out Make me feel shy But when you hold me in your arms I could just forget the tears I cried This is what you are what you are Have your number on my wall So you gotta do Carve your shadow on my soul Even when you break my heart in two This is what you are Mine are This is what you are Shine a light, a light do. okay, dit was dus Mario Biondi met uh, This Is What You Are. En nu gaan we door naar Kurt Elling met Nature Boy. There was a boy, a certain strange enchanted boy. They said he traveled very far, very far. And see a little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, one magic day, certain strange enchanted boy They said he traveled very far, very far Over land and sea Little shy and sad of eye But very wise was he And then one day, one magic day He came my way And as we spoke of many things said to me the greatest joy you will ever learn is just to love There was a boy, a certain strange enchanted boy He said he traveled very far, very far over land and sea. A little shy and sad of oh, eye, but very wise was he. And then one day, one magic day, he came my way, and as we spoke of many things, fools and kings, this said to me, the greatest joy. pride As we stood out there in the cold Like these autumn leaves I don't have nothing to hold Handsome smile Wearing handsome shoes Too young to say Though I swear I hear him singing while he sits there in his chair And all these autumn leaves float around everywhere My little fish don't cry My little fish don't cry Autumn leaves have faded now That smile I lost Well I found somehow Cause you still live on my father's eyes These autumn leaves Oh, these autumn Het wordt wekelijks verzorgd door een team van presentatoren en technici. Vooral versterking van een techneut is nodig, want eh, we zitten er een beetje schaars in. En net was er iemand binnengekomen en die gaat het uh, jazzteam versterken met als presentator. En eh, het is niet de eerste de beste, het is Adam Spoor en daar zijn we hartstikke blij mee. Want je houdt het lang vol als je het allemaal om beurt doet in een rooster en niet elke week aan de beurt bent. Dat was ZFM Jazz. En als je eh, interesse hebt als technicus of eventueel als eh, presentator, bel dan naar mij Fred Kroonsberg 5730866 of pak de jeugd in ladden. David Habig 06388965445. Ik herhaal dat nog een keer. David Habig 0638896545. 5445. Nee, 1, 4 minder. <laughs> Oh, 1 4 minder. Maar nou, het is uh, 06 388 96 545. Oké, dat is even hersteld. Of kom gewoon eerst langs op de zondagochtend van 10 tot 12 uur. Een bijeenkomst van de grote. Het ontstond in december 1957 in de NOLA-opnamestudio in New York. Duitsers zeggen dan een giepvol treffen. We gaan eh, naar eh, de Sunny Side of the Street met een volgende bezetting. Dizzy Gillespie op de trompet en zang. Sonny Rollins, Sonny Stitt op tenorsax. Ray Bryant op de piano. Tommy Bryant op de bas. Charlie Persip op de drums. On the Sunny Side of the Street. sunny side of the street. Can't you hear the pitter and the patter of the raindrops trickling down your fire escape? The ladder, life could be so fine, fine as mm, wine. I used to walk, walk in the shade with my blues on parade, but I'm not afraid fella, gold dust at my feet. van Zandvoort. Dan is het feest, want dan mag ik u zeggen, mag ik deze dans van u? U krijgt een uitnodiging, alle 65-plussers en alle Ambo-leden van 50 jaar en ouder. Want dan op vrijdagmiddag 28 oktober organiseren Pluspunt en Ambo Zandvoort een groot dansfeest. Er komt een live dansorkest en u krijgt de gelegenheid om weer eens ouderwets met de voetjes van de vloer te gaan. De foxtrot, tja, cha-cha-cha, alles komt aan bod. De middag staat ook een teken van bewegen. En komt u ook genieten van de muziek en de entourage. Er zullen verschillende demonstraties zijn en er wordt informatie gegeven over de onderwerpen bewegen en valpreventie. Bovendien zal dansschool Rob Dolderman een dansdemonstratie geven. Kortom, u zult zich uitstekend vermaken. Ga dat vast reserveren in uw agenda. En kom op vrijdagmiddag 28 oktober naar Strandpaviljoen 9, de haven van Zandvoort En u gaat nu verder met If I uur aan.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 In zakken zaten zo'n 110.000 tabletten. Verder stond er een vat met tientallen kilo's grondstof voor de partydruk. De totale waarde van de in beslag genomen ecstasy-tabletten is meer dan een miljoen euro. Verder lagen in de loods in Schiedam 15.000 joints. De politie denkt dat die bestemd waren voor een koffieshop. Twee mannen zijn gearresteerd. In België wordt vandaag geprobeerd de nationalisatie van de Dexia-bank af te ronden. Volgens premier Leterme is alles klaar voor de finale onderhandelingen met zijn Franse collega Villon. De ontvlechting van de Belgisch-Franse bank is een ingewikkelde operatie waarmee miljarden zijn gemoeid. Het is de bedoeling dat de onderhandelingen worden afgerond voor morgen de beurzen opengaan. Ook de raad van bestuur van Dexia komt vanmiddag bijeen voor overleg. De Chinese president Hu Jintao heeft op de 100ste verjaardag van het eind van het keizerrijk gepleit voor een vreedzame hereniging met Taiwan. Op een ceremonie in Peking zei hij dat de wonden uit het verleden moeten worden genezen en dat China en Taiwan moeten samenwerken om de gewenste verjonging van de natie te verwezenlijken. Volgens de president was dat laatste ook het streven van Sun Yat-sen, de leider van de revolutie, die in oktober 1911 leidde tot het eind van het keizerrijk. De Duitse autocoureur Sebastian Vettel is opnieuw wereldkampioen in de Formule 1. Bij de grote prijs van Japan eindigt hij op de derde plaats achter Jensen Button en Fernando Alonso. Met nog vier races te gaan was een tiende plaats al voldoende geweest om de wereldtitel te prolongeren. Het weer van het westen uit regen. Op de Wadden staat tijdelijk een harde wind. Het wordt een graad of 13. Vanavond stroomt zachte lucht het land binnen en loopt de temperatuur op naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files in Nederland. Ik geef een overzicht van...